uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Olympische turnploeg is in quarantaine gegaan... omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Dat meldt persbureau ANP op gezag van NOC-NSF. De sportkoepel wil niet zeggen wie er positief is getest. Nederland doet met vier vrouwen en twee mannen mee aan het turntoernooi in Tokio. De komende dagen worden er meer tests uitgevoerd om de aard van de besmetting te achterhalen. Volgens de planning vertrekt de Olympische turnploeg zondag naar Japan. Onduidelijk is of dit vertrek wordt uitgesteld. De Tweede Kamer wil dat artsen stoppen met zogenoemde maagdenvlieshersteloperaties. Een Kamermeerderheid steunt een PVV-voorstel voor een verbod. Sommige families uit traditionele culturen staan erop dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat. Vrouwen die geen maagd meer zijn, maar wel willen bloeden in hun huwelijksnacht... kunnen daarvoor een operatie ondergaan. Die ingrepen worden meestal gedaan door privéklinieken. De terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan is twee weken eerder klaar dan verwacht. President Biden heeft aangekondigd dat het al per 31 augustus een feit is... in plaats van op 11 september. Biden zegt dat het doel van de Amerikanen in Afghanistan is bereikt. Namelijk de ontmanteling van Al-Qaeda en het doden van Osama Bin Laden. Het Afghaanse leger moet de veiligheid in het land nu waarborgen... en daar zegt Biden vertrouwen in te hebben. Het aantal mensen dat honger lijdt is dit jaar met 20 miljoen toegenomen. Dat heeft hulporganisatie Oxfam Novib becijferd. Momenteel zijn er 155 miljoen mensen in de wereld die honger lijden. Oxfam stelt dat er drie grote veroorzakers van honger zijn. Conflicten, de klimaatcrisis en de coronapandemie. Honger is een probleem dat door mensen wordt veroorzaakt... en dus ook door mensen kan worden opgelost, stelt de hulporganisatie. Het weer. Vandaag is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er heel lokaal een enkele bui vallen. Het wordt 20 graden aan zee tot maximaal 24 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof 6 kilometer file.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 Whoop whoop, when you run, come around. Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. night and watch the seagulls circle in the morning light.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 Said R. werd door kroongetuige Nabil B. aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. De helft van de bedrijven die vorig jaar zomer steun kregen voor het betalen van hun vaste lasten, moet die terugbetalen. Vooral van horecazaken, kappers en schoonheidssalons bleek achteraf de omzet redelijk op peil te zijn gebleven. Met de vondst van nog eens 10 lichamen is het dodental van de flatramp bij Miami opgelopen naar 64. Nog 76 mensen worden vermist. Het weer, droog en op veel plaatsen zon. Het wordt 20 graden aan zee tot maximaal 24 graden in het oosten. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba da ba.